Watermalgemoed met het NOS Journaal. Israël trekt de kandidaat vergadering van de Verenigde Naties gestemd over twee tijdelijke plaatsen in de raad. Israël had het op moeten nemen tegen Duitsland en België. In de verklaring wordt geen duidelijke reden gegeven voor het intrekken van de kandidatuur. Maar een bron zegt tegen persbureau Reuters dat Israël bij voorbaat geen kans denkt te maken. Duitsland en België zijn nu de enige twee overgebleven landen die meedingen voor twee tijdelijke plekken in de periode 2019-2020. In Wageningen is om middernacht het bevrijdingsvuur aangestoken. Daarmee is de viering van Bevrijdingsdag officieel begonnen. Het vuur werd naar Wageningen gebracht door een Engelse veteraan... die bij de bevrijding van Nederland betrokken was. Honderden lopers hebben een fakkel in het vuur gehouden... en brengen het verder naar verschillende gemeenten in het land. Vandaag zijn er ook 14 bevrijdingsfestivals... waar onder andere DJ Fedde Grand, rapper Ronnie Flex... en de band My Baby optreden. Zij zijn dit jaar de ambassadeurs van de vrijheid. FC Twente, dat vorig weekend uit de Eredivisie degradeerde... heeft gisteren ruim twee keer zoveel seizoenskaarten verkocht als een jaar geleden. Op de eerste verkoopdag verlengden 2500 fans hun seizoenskaart. Twente noemt het resultaat heel hoopgevend. De club heeft er veel werk van gemaakt om supporters binnenboord te houden. Met de actie Wij Blijven roept Twente alle fans op weer een plek te reserveren in de Grolsvesten. Twente degradeerde afgelopen zondag na 34 jaar uit de Eredivisie. De politie in Bologna heeft een man opgepakt die mogelijk achter drie kunstdiefstallen in drie musea in de stad zit. Bij een vierde museum werd hij herkend op camerabeelden. Bij hem thuis zijn de drie gestolen werken teruggevonden.